Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Hoe Zwarte Piet eruit ziet tijdens de landelijke Sinterklaasintocht aanstaande zaterdag... valt onder de redactionele vrijheid. Dat zei de advocaat van Omroep NTR vandaag in het kort geding... dat is aangespannen door de stichting Majority Perspective. Die stichting wil dat Zwarte Piet tijdens de intocht ontdaan wordt... van alle racistische kenmerken en dagvaarden daarom zes partijen... onder meer de NTR en de burgemeester van Zaanstad de rechter zei dat het begin van de zitting, aan het begin van de zitting... dat het in de zaak niet gaat om het volledig verbieden van de indrucht van Sinterklaas... maar om eventueel een verbod van Zwarte Piet in zijn huidige vorm. En morgenmiddag dan volgt de uitspraak. Inbrekers hebben in Wageningen de deur van een serviceflat opgeblazen met explosieven. Twee mannen wisten vanochtend vroeg de woning binnen te gaan en een onbekende buiten stelen. Volgens de flatbeheerder zijn de inbrekers via een zijdeur de seniorenflat binnengekomen. De voordeur lijkt opgeblazen te zijn met zwaar illegaal vuurwerk. Een bewoner van 77 is achter de mannen aangegaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders. Een Amsterdamse vrouw die naar Syrië was afgereisd... is vrijdag samen met haar dochtertje omgekomen bij een bombardement. Dat gebeurde in de Syrische stad Hajin. Bronnen rond de familie zeggen dat tegen de Amsterdamse stadszender AT5. Sarah El vertrok vier jaar geleden toen ze 18 was naar Syrië. Daar kreeg ze een dochter. Het bombardement waarbij El en haar dochter zijn gedood... richtte zich op doelen van IS... Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er enkele tientallen mensen omgekomen bij de aanval. En oudzwemmer en drievoudige Olympisch kampioen Pieter van den Hogeband... is de chef de mission van de Nederlandse ploeg... tijdens de Olympische Spelen van 2020. Dat bevestigt NOC-NSF. En de benoeming hing al een tijdje in de lucht. De 40-jarige oudzwemmer is de opvolger van Maurits Hendricks... die de baan tijdens de Spelen van Rio in 2016 combineerde met zijn functie als technisch directeur. Het weer nog vanmiddag vrij zonnig. Het matig tot krachtig uit het zuidwesten. Het is een graad of 13. En vanavond en vannacht helder en droog.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 Take two. dus eh, twee versies kennen. En nu in dit tussen dus drie. Met eh, die Asher demo erbij. Dat is dan weer een hele andere versie. En het nummer verscheen in een veel ruigere uitvoering natuurlijk. In de tijd in 1968 op de B-kant van Hey Jude. En die vinden ze allebei zeer de moeite waard. Ja, ik wel. Maar ik vind deze de mooiste. Nou... Ja, ik vind deze de mooiste. Ik kan ze allebei hebben, hoor. Ja, ik, eh, dat, dat, ook wel. maar als ik dan moet kiezen tussen die twee... Nee, dan vind ik deze de mooiste. Ik maak geen keus. Oké, ik wel. Wel <laughs> nou, dat mag. Ehm, we gaan gauw verder. Eh, want we moeten het wel eh, in ieder geval het, originele album helemaal gedraaid hebben natuurlijk. Ja, Dat, gaat lukken, dat gaat lukken. Ja, gemakkelijk lukken. Ja. We gaan naar een demo. <clears throat> Weer een van de Asher demo's. Eh, Paul McCartney was natuurlijk van de Beatles. Uh, mag je met gerust zeggen dat hij de meest veelzijdige van de Beatles was. Ja. En eh, <clears throat> ik denk ook de beste muzikant van alle vier. Ook dat. Want eh, hij kon dus echt alles. Hè. dat doet hij nog steeds. Multi-instrumentalist. Hij speelt drums, hij speelt bas, speelt gitaar. en doet nog allerlei andere dingen. Ehm, dit liedje is weer zo'n typisch McCartney-werkje. En ik denk dat er heel weinig van de andere Beatles aan meegewerkt hebben. Althans niet in de originele opname. Maar bij de Asher demo wel. Hoor maar. Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Now, honey pie, you were driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend on the silver screen. Now you're You were driving me frantic, sail across the Atlantic to be where you belong. Da, da, da. dat ze er niet aan meededen, denk ik... dat is omdat ze het <laughs> eigenlijk gewoon een heel melig liedje vinden. En dat... Eh, dat eh, <clears throat> Lennon was niet altijd even complimenteus naar dit soort dingen. Obladio, blada, dat, eh, dat duidde die aan als oma-pop. <laughs> en later op Abbey Road, toen, toen, Maxwell Silverhammer aan, aan de orde kwam... toen zei hij ook van, hij ah, weer zo'n typisch McCartney-liedje. En hij liet duidelijk merken dat hij er geen reet aan vond. Hij speelde er zelfs ook niet eens op mee. Jawel. Nee, op Maxwell Self-Forever niet. Oh, best nee, nee, nee, Honey Pie wel, ja. Maar Honey Pie, eh, de originele opname, dames en heren... daar speelde denk ik geen één Beatle op mee. Behalve Rico dan She was a working girl North of England way say And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy so won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song maar jij, jij, jij, zei dat daar niemand op meespeelde. Ja, zei dat, dat, Ja, dat zei je. Oh. En John Lennon speelde ritme en eh, solo. Oh, toch. En George Harrison de eh, six-string six -string bass. Oké. En Ringo op de drums. Oh, toch dat valt me mee. Dat wist ik niet. Nou, jij, jij weet ook veel meer dan ik. <laughs> maar eh, geweldig. Nou, fijn dat ze er toch op meegedaan hebben. Tuurlijk. dat is niet echt wat, eh, wat tot hun favoriete muziek behoorde. Het was een beetje de stijl van de Jim Mac Band. Ja, precies. De en eh, de, de vader van Paul. Hè? En, en, later zou hij zijn vader nog eren door een liedje van zijn vader op te nemen. Walking, in, the park. the with Eloise. Ja, precies. En hij zou dat stijltje nog meer doen. You Gave Me The Answer. Oh, ja. nog meer van dat soort dingen. Ehm, ik ga weer even een tijdgenoot doen, eh, Bart, als je het niet erg vindt. <laughs> En dat, is, eh, dat is voor jou altijd weer een verrassing, hè, wat er dan komt. kun je gokken wie er nu komt? Geen idee. Nee? Geen idee. Ik denk dat je het wel leuk vindt, ja. wat er nu komt. Oké. Hey! Ja, dankjewel. En dat hoort er gewoon tussendoor, hè? Af en toe even zo'n lekkere tijdgenoot uit eh, het jaar 1968. 50 jaar geleden, want er zijn natuurlijk heel veel prachtige nummers uit dat jaar. Want het was gewoon een goud muziekjaar. En we hoorden, 68. Dus, dus net Cream ja. met Eric Clapton. Ja. En die is min of meer verantwoordelijk voor de volgende Beatle-plaat. Oh ja? Ja. Oh. Want George heeft hem geschreven, Savoy Truffle. Ja. En hij kwam op het idee voor dit nummer vanwege het feit dat Harry Clapton verslaafd was aan het eten van chocola. Ja. Dus daarom. Die Clapton is wel goed geweest voor die George. <laughs> ik zat toevallig van de week nog een keer naar... Ehm, <clears throat> ik zat van de week toevallig naar een, een, op YouTube even te kijken naar een, een ding... dat heet de, de, de Funniest Moments of George Harrison. Oké. <laughs> ja, dat is hele, allemaal fragmenten waarin hij zogenaamd dan heel veel heel erg leuk is. En dat was hij ook. Ja. En eh, daar kwam ook eh, een vraag van... Eh, hoe ken jij Eric Clapton? <laughs> Toen zei George... Ach, we shared the same life. <laughs> en het klopt ook nog. Ja, dat eh, dus. eh, het. klopt inderdaad. Want eh, Clapton heeft Patty Boyd van George afgepikt. Hè? Ja. ja, de rotzak. Maar het, het, leuke, het leuke is van het volgende nummer... wat wij nu van de White Album gaan draaien... dat heet Savoy Travel. Maar de hele tekst bestaat <laughs> gewoon uit chocola. Ja. Allemaal merken, dingen van chocola. Als je goed luistert kun je dat goed horen. Hier komt-ie. voor Travel. Een uh, chocolaatje dus. En uh, daar gaat het hele met dus eigenlijk gewoon over. Over chocola. Een doos chocola. Ja, een doos chocola. Van het oh. Macintosh-merk. Ja, prachtig toch? Ja, heerlijk. Hey, heb jij nog een leuke demo? Ik heb nog een hartstikke leuke demo. Jij hebt nog een hartstikke leuke demo. <laughs> nou, eh, je had het kort geleden over de Let It Be demo. Ja. Nou, die heb ik hiervoor staan. Nou, wat leuk. Zullen we die eens doen? Zullen we doen? Hij doet niet zo lang hoor. Nee, maar dat is leuk om even te horen. Ruim een minuutje. Ja. zo kom je. Eh, als je dit album... Ehm, eh, eh, met name die Azure demo's en zo. En trouwens ook deze hele lijst. Dan kom je dus ontzettend veel dingen tegen hier al. Die later gewoon op de albums terecht zouden komen. Ja. Want er zijn heel veel van die dingen. Let It Be. Dit is natuurlijk gewoon... nou ja. We kennen de originele versie, maar dit, dit was gewoon natuurlijk een beetje geklooi. Ja, ja maar, ik ben blij dat ze doorontwikkeld zijn. Ja. <laughs> <laughs> Met dit nummer, ja. ja, dat wou ik zeggen. Maar dingen als, als bijvoorbeeld eh, Across the Universe... Uh, mean Mr. Mustard, Palatine Pam... die later allemaal op Abbey Road terecht zouden komen... Die, eh, die zijn, die zijn, die, daar zijn ze hier al mee bezig geweest. En daarom is ook het duidelijke feit dat die tweede kant van Abbey Road is gewoon... nou, we gaan de plank opruimen, weet je. precies. Het lag er al. Het lag er allemaal al. Dus, en die nummers waren dan ook nog niet klaar. Dus eh, dat is die hele medley die later op Abbey Road zou terechtkomen. Is dus gewoon opruimen van de plank. Ja. Ja. hey, ehm, we gaan eh, even luisteren naar een nummer dat heet Cry Baby Cry. En eerst weer een stukje van de Asher demo. Yep. King of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The Queen was in the parlor playing piano for the children of the King. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. En zo werd het. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. the playroom, painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. Duke was having problems with a message at the local bird beat. Cry, baby, cry. Make your mother cry. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. At Twelve o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark voices out of nowhere put on specially by the children for and laugh. Cry, baby, cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby. Make your mother sad. She's old enough to know better. Ja, en dat was eh, Cry Baby Cry. En dat is eigenlijk ehm, ja, eh, het ene laatste liedje. Want daarna komt een... Eh, nou ja, we gaan het er zo over hebben. Iets anders. Ja, we gaan het er zo over hebben. We gaan eerst nog even het andere doen, want we hebben nog wat leuke tijd over. Dus we kunnen u ook nog wat andere leuke zaken laten horen. En eh, nogmaals, die Asher demo's, daar staan echt hele leuke dingen op. En vooral ook liedjes die eh, niet op deze plaat terechtgekomen zijn. En die lijst die op Spotify staat, staat nog veel meer leuks. Eh, dus eh, als u daarin geïnteresseerd bent, moet u gewoon nog eens kijken. Op Spotify heet het gewoon de White Album Experience. Ja. En daar kun je dus echt eh, smullen van al het mooiste. De originele album staat erop natuurlijk. De, de nieuwe mixen dan wel. Azure demos staan erop. Maar ook nog heel veel andere demo's die nooit eerder uitgebracht zijn. Dus dat is ontzettend leuk om te horen. Maar Beatles hadden intussen ook hun eigen label, het Apple. Eh, niks met die computers te maken, maar het Apple-label. En zij schreven natuurlijk ook liedjes voor andere mensen. Ja, we kennen onder andere Mary Hopkin bijvoorbeeld, hè, met Those Further Days. Nou, daar hebben we dan geen demo van. Maar George Harrison schreef een liedje wat niet op het album terecht kwam... wat hij later gaf aan eh, Jackie Lomax. ja. ja. En dat heet Sour Milk Sea. Hallo. 1, 2, 3, life's not right doesn't satisfy you. Don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, you don't have long. shortest time your dreams come true. In no time at all makes you more aware. Very simple process. takes. Milk Sea. Ja, ik vind het eerlijk gezegd niet zo raar dat dat geen hit is geworden voor Jackie Lomax. Nee, ik vind het wel een leuk liedje eigenlijk. En ehm, het volgende eh, is ook weer zoiets. Ehm, u weet natuurlijk dat Paul McCartney eh, later, een, ongeveer eh, twee, jaar later, met een soloalbum zou komen. En daar was het nodige over te doen. en één liedje wat daar al op, wat daar weer op voorkwam, dat speelde hij ook al tijdens de Bite Album Sessions, tijdens die Asher demo's. Ja, die ja. Ja, ja, ja, Junk. Ja, precies. Ja. Heel mooi nummer. Oh, wacht even. Wat is het? nou, de plaat is afgelopen. Ik moet even iets... Eh, iets uh, ik moet hem even omdraaien. Zal ik hem anders eerst gewoon even van de demo draaien hier? Ja, doe maar even. komt hij aan. Ja. to later eh, terechtkomen op het album McCartney. En daar had hij eh, de twee versies van, namelijk Junk en de Singalong Junk. Nog een keer. Ehm, ik heb nog iets leuks van het andere album, een nummer wat wij helemaal niet kennen. Ehm, en volgens mij is het van George. En dat heet Circles. I go round and round in circles. Love warms and love colds. I go round and round in circles. He who knows does not speak he who speaks does not know. And I go round in circles. Life comes and life goes as we go round and round in circles. He who knows does not speak, he who speaks does not know. As I go round in circles, life comes and love goes. We go round and round in circles. Nou weet ik eerlijk gezegd niet of dit later nog op een van zijn eh, solo-LP's terecht is gekomen. Gontropo. Oh, Gontropo, hè? Yep. Oké, nou, dan kan je dus nagaan. Die was al van veel later. Eh, dit is ook zo'n liedje. Er komt er nog één. En... Dit kent u, dit kent u, let hem erop. Mr. Mustard sleeps in the park, shapes in the dark, trying to save paper. Sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a ten bob note up his nose. He's such a mean old. shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the queen. It's the only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. He's such a dirty old man. paper shoe sleeps in a hole in the road, saving up to buy some clothes. Keeps a ten bob note up his nose. He's such a mean old man. Such a mean old man. Baba. En Abbey Road werd het gevolgd door Palatine Pam. En dat gebeurt hier ook. ja, ik wel. Well, you should see Valentine Pan. She's so good looking, but she looks like a man. Well, you should see it intact, just in the polythene back. Yes, you should see Valentine Pan. See Valentine Pan. Get a dose of it and Jack Woodson killed. She's killer Dilla when she's dressed to the hills. Well, a little upset, but she's a nice lass a bit. If you could say she was attractively built, say she was attractively built. See, Dorothy Pam, so good looking, but she looks like a man. You should stay it and try it, and then apology the bad. But you should see Dorothy Pam, see Dorothy Pam. Get her toes to bed and Jack who can kill. She's killer tiller when she's dressed to the hill. But she's the kind of the girl that makes the news of the world. Yes, you could say she was attractively built. Oh. when she's just the hills. You the kind of observed, you're just a nice lass, a girl, you're a girl, you're a girl, you're a girl, Ja, dat was hem. Uh, ehm, geweldig. Eh, nummers die dus later nog een keer terug zouden komen op Abbey Road. En ik zei het al, die tweede kant van die plaat was gewoon opruimen van de plank. <laughs> Dan, eh, <laughs> we hebben dat nog, we hebben dat nog. Oh, ik heb hier nog een stukje naar de plak. We alles aan elkaar en dan zoek het lekker uit. en, nou, het was, een, en het was een top medley. En het was een top medley, dat ook nog een dat keer. ook nog een keer, ja. Hey, eh, ja, en dan een van... want we hebben beloofd dat we alles zouden draaien, hoewel ik er eigenlijk tegenaan zitten hikken om te doen. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Het moet, hè? Het moet. Het moet. Ja, dus ik denk dat wel wat mensen de komende <laughs> vijf minuten... Je kan, je kan gewoon even boodschappen doen ondertussen. Ja, je kan gewoon even naar de supermarkt en zo. <laughs> maar een, een, nummer, ja, een zeer controversieel nummer. Eh, heel veel mensen vinden dat het helemaal niet op die plaat thuis hoort. Omdat het een beetje gefreak is van Lennon en Ono. Met name van de en, en, En Harrison ook nog. Ook nog? Ja, ja. Oké. Nou, het is een heleboel gefreak. Het is een, een, een, collage van alleen maar geluiden, want er gebeurt in niks. Het is, ineens, het is geen eens een liedje. Eh, maar goed, eh, we gaan hem toch eh, laten horen. Want we hebben beloofd dat we alles zouden draaien. Alles. Dus we doen het. Zo is het. En ehm, daarna krijgt u nog een mooie demo van het laatste nummer van dit album. En dan hoop ik dat we ongeveer afsluiten met de eh, met het laatste. Nou, sorry voor de mensen die hier niet van houden. Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld onze excuses. we'll do next do about it, George, I'm sorry. Will you forgive me? Yes. You bitch. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number. slow. nine, number nine, number nine, number nine. Ja, het zal wel vloek in de kerk zijn, eh, Bart. Maar ik, eh, nee, ik, vind, ik kan dit niet, niet acht minuten lang aanhoren. Ik vind het echt zo verschrikkelijk. Eh, we zijn het op dit gebied totaal eens. Ik vind het zo verschrikkelijk dit. Ik, nogmaals, het is, het is altijd een track die ik op het album altijd oversla. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik, ik snap ook niet eh, wat ze daarmee wilde, wilde aantonen, wat ze daarmee wilde zeggen. Ik weet natuurlijk dat George Harrison met zijn Wonderwall en eh, Electric Music bezig was met experimentele muziek. En eh, nou ja, Lennon natuurlijk totaal onder de invloed van, van Yoko Ono. Nou, het zal, ik vind het niet om aan te gluren en niet om aan te horen. Dus voor mij vind ik het mooi. En ondanks dat we beloofd hebben we alles zouden draaien. Maar dit hadden ze voor mij Nou, we hebben in ieder geval gedeeltelijk gedraaid. Ja, maar dit hadden ze er voor mij gewoon af mogen laten. Ja. Toch? Ja. Oké. Ehm, even kijken naar de klok, want dat betekent <laughs> dat we dit uitzetten. <laughs> Dat, dat we nu een beetje tijd over hebben. Eh, we gaan nu even een paar leuke demo's laten horen van het laatste nummer wat op deze plaat komt. Eh, eh, door Ringo gezongen, door John Lennon geschreven voor zijn zoontje Julian toen de tijd. en John wilde het eigenlijk zelf niet zingen. Huh? Dat was niet, eh, nee. niet zijn stijl, zeg. Nee, nee, daarom liet hij Ringo doen. Ja, maar we hebben er eerst een hele mooie demo van. Laten we die eerst eens laten horen. Zal ik hem... Eh, ja, doe maar. Doe Start hem nu. Ja, doe maar. Komt ie. Now it's time to say versie, hè? Die heb je er vast wel bij staan. Die dus... heb ik, wil je die ook horen? Ja, die wil ik ook even horen. Vind ik leuk. 22. Are you picking up too much of us, or is it all right? It needs to be like that. It's like Well, but, you know. You hear a bit, but that's good, that's okay. Just in the background, it's nice. Dream. If you went there... It uh, sounds quite nice. What? It sounds nice starting like that anyway. Okay, yeah. So we'll a on that. Right, off you go. That's it. We do the counting. The beginning's different now. Ready? How, yeah. One, two, three, four. Dream, sweet dreams sleep. Sorry voor de afgelopen vier uur. <laughs> Ga je je nog verontschuldigen ook? <laughs> Echt niet. We hebben het met plezier gemaakt. Vier uur lang gedenken wij, herdenken wij het jubileum van de Beatles White, Album. En we hebben u allerlei leuke dingen laten horen vanuit de heruitgave die er gekomen is. Nou, als u er meer van wilt horen, kijk op Spotify onder de lijst White Album Experience. Of eh, ja, koop gewoon een van de formats die er zijn. De gewone dubbel LP. Een twee keer dubbel LP. En natuurlijk de 7CD-box met luxe eh, fragmenten. Maar alle eh, geluidsfragmenten die staan op Spotify. Dus dan weet je dat vast. We gaan eruit met, nou ja... Het origineel. Met het origineel. Tuurlijk. Nou, dankjewel Bart. Jij ja, ook bedankt. Graag Tot de volgende keer. Ja. u het heeft volgehouden. Bedankt voor het luisteren. Wij hebben het met plezier gedaan. Tot de volgende keer.